Levi van Eck met het NOS-journaal. In verschillende steden protesteren boeren tegen kabinetsplannen om eiwitrijk veevoer te verbieden. Zo zijn in Den Haag aanhangers van de actiegroep Farmers Defence Force met tractoren naar het Binnenhof gereden. Daar staan naar schatting 25 trekkers. Ook in Groningen en Breda zijn protesten. De Tweede Kamer stemt later vanavond over de plannen van minister Schouten. Ze wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in voer. Maar volgens Farmers Defence Force gaat dat ten koste van de gezondheid van koeien. Minister Dekker heeft excuses aangeboden voor de fouten die zijn ministerie heeft gemaakt bij het meldpunt voor gedwongen adoptie. Daar bleken allerlei zaken mis te zijn. Zo stonden er fouten in verslagen en was de privacy niet altijd op orde. De gedwongen adopties dateren uit de jaren 1965 tot 1984. Het onderzoek ernaar loopt nog. Het gaat om ongeveer 15.000 adopties. Dekker heeft beloofd dat iedereen die zijn of haar verhaal heeft gedaan... een schriftelijk verslag krijgt. Mensen kunnen dan kijken of dat klopt en of het bewaard mag blijven. De overheid gaat voortaan wekelijks via het zogenoemde corona-dashboard doorgeven hoeveel Nederlanders naar schatting besmettelijk zijn. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het om 2800 mensen gaat. Dat getal wordt door het RIVM berekend en moet helpen om een eventuele nieuwe golf snel op het spoor te komen. Het dashboard laat voortaan ook zien hoeveel virusdeeltjes het RIVM heeft gevonden in het rioolwater. Bij het uitgestelde tennistoernooi van Roland Garros is toch publiek welkom. De organisatie heeft bekendgemaakt dat 50 tot 60 procent van de stoelen beschikbaar zijn voor toeschouwers. Het Franse Grand Slam toernooi zou eigenlijk op 24 mei beginnen... maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 27 september. Het weer vannacht opklaringen en plaatselijk nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12.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 For all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune. voices. gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. all to maker and he'll settle down. You can bet he'll settle down. Justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, saying, Whiskey for my men, beer for my horses, whiskey 2008 alweer. De film Beer for My Horses. De film wat Toby Keith zijn glansrijke filmcarrière zou moeten gaan betekenen. Maar gelukkig heeft hij het bij muziek gehouden. Toby Keith dus samen met Willie Nelson en Beer for My Horses. Welkom, dit is weer de Nashville Radio Show. Twee uur lang country, bluegrass, Americana en folk. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We hebben weer een bomvolle show, dus gaan we heel snel verder. Nieuwe muziek van Kristen Granger en True North, Bluegrass uit Amerika. En dit is She Flies With Her Own Wings. She says, come on over, we got work to do. She says, don't just stand there, there's a place for you. And you, and you, and you. Cause it's true, different points of view. More hands and eyes and hearts to make a plan and follow through. She flies out for better things. She's keeping her eyes on that western horizon. And when a storm is blowing, she's gonna get where she's going. In spite of bruises and bee stings, she relies on her own thunder, don't be frightened. The thing to watch for is the lightning. Yeah, the lightning is the thing that destroys. The thunder's just a noise, a bully with a megaphone threatens and annoys. Cause she flies with her own wings. She's on the lookout for better things She's keeping her eyes on that western horizon. And if a storm is blowing, she's gonna get where she's going. In spite of bruises and bee stings, she relies on her own wings. And up on the timberline, on a tall stand of trees, she's waiting for the sun to rise again morning new Sky shades of rose and blue She takes a breath and leaps into The currents of the wind She flies with her own wings She's on the lookout for better things She's keeping her eyes on That western horizon And if a storm is blowing She's gonna get where she's going. In spite of bruises and bee stings, she relies on her own wings. And she says, Come on over, we got work to do. voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En dat doen we met muziek vanuit Amerika. Van Texas Joe Bailey. Deze Texaan trad al vroeg op op het podium van de Texas Opry. Hij was daar iedere zaterdagavond te zien. Na in veel bands gezongen te hebben... richtte hij zijn eigen band The Sweet Leaf Junction op. Maar daarnaast treedt hij ook solo op... en het volgende nummer komt uit 2019. Dit is Prison Famous. said, baby, that's okay. While daddy's gone, you go and play. But girl, just know this thing is true. When I get out, I'm coming for you. Nobody Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. Man, I got a right to talk about what I see. Way too much is going wrong right in front of me. try van de bovenste plank. Lucinda Williams, haar nieuwe single You Can't Rule Me. En over nieuwe singles gesproken. Er is een hele nieuwe country supergroep geformeerd eh, tussen Adam Wakefield, Craig Wayne Boyd en Casey James. Adam en Craig komen uit The Voice en Casey deed mee aan America Idol. Toen het drietal samen op tournee ging, klikken het en het resultaat is deze band. Deze zomer komt er een EP van ze uit met onder andere dit nummer. Darkest Sky. Dit is Texas Hill. There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time It ain't long gone, it's just hard to find There's a little bit of light in the darkest sky When nothing but trouble Lies on the horizon It's gonna be a struggle There ain't no denying Gotta keep on breathing. You know you're gonna make it. There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time. It ain't long gone, it's just hard to find. There's a little bit of light in the darkest sky. Something about those hearts us all together When it feels like a far cry From ever getting better Remember that they come and go Life is made of highs and lows Sometimes it takes a long night To really understand the sunrise there's a little bit reflection on me lekker nummer van deze formatie. Texas Hill and Darkest Sky. En deze zomer brengen ze dus een EP uit. Ik ben echt heel benieuwd wat erop gaat staan. Want ik vind dit echt eh, ja, best redelijk traditionele countrymuziek. We gaan, volg, eh, we gaan verder met Volk uit 2018. Met Harlan is dit en What We Saw. country's on fire, it's like Vegas in space. The stakes are so high, man, there's no time to waste. All the darkness surrounding punches all lands too low. Cause we stepped off the edge, got lost in the crowd. Found out it's not what you say, but how loud. Yeah, we ain't giving up, just settling. just keep spreading like lead down some Michigan stream. Then we take from the sickest one, steal from the poor. Met Harlan en What We Saw. En het is tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? De band waarover wij het vandaag in Legends gaan hebben... die begonnen in 1971 in de band van Linda Ronstedt. Linda zocht wat lokale muzikanten bij elkaar voor haar zomertour. En zij werden en zijn nog steeds een van de meest succesvolle countrybands aller tijden geworden. We hebben het over... The Eagles. De twee muzikanten in die band van Linda Ronstedt... dat waren natuurlijk Don Henley en Glenn Fry. Henley was afkomstig van, met zijn band Stilo vanuit Texas... en hij was naar Los Angeles verhuisd om daar een album op te gaan nemen... samen met Kenny Rogers. Tenminste, Kenny zou dat gaan produceren. Clan Fry was afkomstig uit Michigan en vormde de band Long Branch Penny Whistle. Tijdens de tour besloten Fry en Henley om samen een band te gaan vormen en brachten Ronstedt op de hoogte van hun voornemen. Fry zei daarover later, zei Ronstedt van weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten daar Bernie Leadon bij vragen. En Ronstedt nodigde Bernie Leadon uit later om met hun band mee te gaan spelen, zodat uh, Henley en Fry met hem in contact konden komen. En dat gebeurde dan ook. Hun debuutalbum Eagles uit 1972 bracht drie top 40 singles voor. Witchy Woman, Peaceful Easy Feeling en Take It Easy. Take it easy, take it Daarna brachten ze het album Desperado uit in 1973. Dat was veel minder succesvol en bereikte slechts nummer 41 in de hitlijsten. Geen van de singles bereikte de top 40. En maar toch zijn de nummers Desperado en Tequila Sunrise twee van hun meest populaire nummers geworden. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky Said goodbye in 1974 volgde het album On The Border en voegde gitarist Don Velder eh, zich toe aan de band. Het album produceerde twee top 40 singles, Already Gone en de eerste nummer 1 hit van de Eagles. En dat was Best Of My Love. I know you were In 1975 verlaat Bernie Leadon de band en hij wordt vervangen in 1975 door Joe Walsh. Het album wat ze toen uitbrachten dat heette One of These Nights en bevatte drie top 10 singles. Waaronder het titelnummer One of These Nights, Lying Eyes en Take It to the Limit. 1976 zetten zij hun grote succes voor met hun grootste commerciële hoogtepunt met de release van het album Hotel California. Alleen al in de Verenigde Staten werden meer dan 26 miljoen exemplaren van die zwarte schijf over de toonbank heen geschoven. En wereldwijd waren dat er meer dan 42 miljoen. Wereldwijd het beste album dus voor de Eagles. Het leverde twee nummer 1 hits op. New Kid in Town en natuurlijk... De heren willen wat meer eh, solo-projecten gaan doen in de toekomst. En in 1979 is dat dan ook de tijd voor hun laatste, tot dan toe, laatste studio albums. En dat heette The Long Run. Met drie top 10 singles. The Long Run, I Can't Tell You Why en Heartache Tonight. Maar in juli 1980 gaan de Eagles tijdelijk uit elkaar, maar ze herenigen zich in 1994 voor het album Hell Freezes Over. Ze werden in 1998 ingelijst in de Rock and Roll Hall of Fame en in 2007 brachten ze de Eagles Long Road Out of Eden. Hun volledige eerste studioalbum in 28 jaar en hun zesde nummer 1 album. Vorig jaar stonden ze nog twee keer in een uitverkocht Ziggo Dome hier in Nederland. Voor ons hele nummer van deze week wat zullen we eens doen? Nou weet je, laten we wat pakken van dat album wat eigenlijk het minst succesvol was, maar waar twee knijters van hits afkwam. De ene was Desperado en de andere is Tequila Sunrise. Hier zijn de Eagles en tot volgende week. Dag. another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment.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 En dat klinkt dat toch ontzettend lekker. Ik blijf het zo'n vrolijk nummer vinden. Ehm, we gaan weer verder met nieuwe muziek. Luke Bryan heeft een kerstversie, nieuwe single. Het gaat eigenlijk over een jongetje die het eh, gemis van zijn vader eigenlijk in dit liedje uitbeeldt. Dit is Build Me Daddy. A boy walks past the window of a glowing open sun. painted train Radio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Engeland van Chris Stammers. Een van de leden van het duo Cooper Hayes. Ze hebben een album uit en dat heet We Are. En dat was opgenomen in Nashville. En ze hebben wat muziek daarvan opgestuurd. En dit is een van die nummers. Dat is We Are. uit Engeland van de duo Cooper Hayes. Onthoud die naam. Ze maken echt hele leuke, gezellige country muziek. Eh, Ehm, ja, Willie Nelson is natuurlijk de hele maand juni de maandartiest geweest. En het volgende nummer is eigenlijk wel heel speciaal. Eh, het is geschreven door Nathaniel Radcliffe. En eh, het is een nieuwe single van deze zanger. Hm. En in dit nummer ehm, ja, maakt hij eigenlijk eh, een statement. Hij vindt dat de verjaardag van Willie Nelson eigenlijk heel prominent aanwezig moet zijn in de countrymuziek. Want ja, Willie is natuurlijk een legende. Dit nummer kwam ook uit op de verjaardag van Willie 29 april en heet Willie's Birthday Song. It's a song we wrote for a good friend of ours. We all feel he's done a lot for us, a lot for the world. I hope you enjoy it. We'd love for you to sing along. Pass me that joint. It's Willie's birthday. Wipe away all of your tears. Well, the world's gone crazy, but we still got Willie and all the good things he's done for us here. shining. rate Radcliffe. En als je het over de ene hebt. Gaan we gelijk weer verder met de volgende legende. De vrouwelijke country legende Loretta Lynn. Want zij is onze volgende maandartiest. Loretta begon met zingen de late jaren 50 in diverse clubs. Later vormde ze haar eigen band The Trailblazers samen met haar broer Jay Lee. Ze won een talentenshow in Tacoma, Washington... dat gepresenteerd werd door Buck Owens. En tijdens deze show hoorde de Canadees Norm Burley van Zero Records. Loretta zingen en regelde een opnamesessie in Hollywood voor haar. Daar werden vier nummers op opgenomen. Onder andere deze, haar eerste nummer, I'm a Girl. Dit is de Nashville Maandartiest. het album James Robert Webb van niemand minder dan James Robert Webb. Zijn nieuwe album. De stijl van muziek van deze atulse afkomstige zanger ligt tussen traditionele en wat men contemporary country noemt. Hij groeide op met de muziek van Bob Wills, Garth Brooks en Leon Russell. En in 2016 maakte hij zijn buurt met het album Pictures. In 2019 werd hij benaderd door Buddy Cannon... die onder andere ook produceerde voor Keith Urban en Willie Nelson. Samen gingen ze de studio in en dit album was een feit. En van dat album hebben wij twee nummers. Dat is April May en daarna I Was The One. Dit is het Nashville Spotlight Album. the world I've had some girls take my breath away Radio Show at info at nashvilleradio.nl.